Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is begonnen met het vrijgeven van de documenten over zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat gebeurde uren voor het aflopen van de deadline van het congres. Er staan nu ongeveer 300.000 pagina's online. Ook zijn er foto's en video's vrijgegeven. Daarop staan onder meer oud-president Clinton en zanger Michael Jackson. Een deel van de foto's is onherkenbaar gemaakt en delen van documenten zijn weggelakt. Bijvoorbeeld de namen van 1200 slachtoffers van Epstein en hun familieleden. voor het einde van het jaar worden er meer documenten openbaar gemaakt. De VS heeft gisteravond meerdere doelen van terreurgroep IS aangevallen. Volgens defensieminister Hexet was het een vergelding voor een aanslag van IS... afgelopen weekend in Centraal Syrië. Daarbij kwamen een tolk en twee Amerikaanse soldaten om het leven. Bij de Amerikaanse aanval zouden onder meer wapendepots zijn geraakt. Over slachtoffers is nog niets bekend, maar Hexet spreekt alleen over veel doden. President Trump had al vergeldingsmaatregelen aangekondigd na de aanslag van IS. In de Taiwanese hoofdstad Taipei zijn zeker drie doden gevallen bij een steekpartij. Ook raakten negen mensen gewond. De man die gooide met rookbommen vlak bij het centraal station. Daarna stak hij op willekeurige voorbijgangers in. De dader maakte zelf een einde aan zijn leven door van het dak van een gebouw te springen. De man van 27 werd al gezocht door de politie omdat hij niet was komen opdagen voor een verplichte reservistentraining van het Taiwanese leger. En Serious Request van 3FM heeft op de eerste dag meteen een recordbedrag opgehaald. Ruim 4,3 miljoen euro.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 So I pretend when I think you know we're more than friends. Must we let our future roll on? Our FM 106.9 FM get your arm, then you pull it back. Let's hard, you know. Egyptian. Walk like an Egyptian.